Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De belofte van de Russische president Medvedev dat hij de verkiezingsuitslag laat onderzoeken... heeft tot ongeloof geleid bij veel Russen. Duizenden interneters reageerden met kritiek en beledigingen op de mededeling... die Medvedev op zijn Facebookpagina deed. Volgens veel Russen is er gefraudeerd bij de verkiezingen van begin deze maand. Oud-dictator Manuel Noriega van Panama is naar de gevangenis in zijn thuisland gebracht. Noriega is in Panama veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op politieke tegenstanders in de jaren 80. Sinds 1990 zat hij vast in de VS en tot gisteren in Frankrijk. Noriega heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbelde en tegen de bewoners zei dat ze de politie moesten bellen agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. De man die de omwonenden waarschuwde is aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Premier Salmond van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is Camerons veto tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier schrijft in een brief dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Dit weekend kwam ook de Britse vicepremier Clegg met kritiek op de opstelling van Cameron in Brussel. Frankrijk denkt dat Syrië de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon heeft gepleegd. Dat zei minister Juppé van Buitenlandse Zaken op de Franse radio. Bij de aanslag op de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Syrië zou wraak willen nemen op de Fransen omdat die kritisch zijn over het optreden van het Syrische leger tegen betogers. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de achtste finales won Europees en Olympisch kampioen Noorwegen met 34-22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen miniem geworden. Het weer bewolkt en in het hele land regen. Smiddags breekt de zon door met plaatselijke enkele bui. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. 10 kilometer tussen Leidsdam en Hoge Made. En op de andere rijbaan richting Den Haag. Daar staan twee rijstoken dicht bij Sloten door een ongeluk. Op de A7 richting Zandam 8 kilometer tussen aan van Hoorn en afwit Weide-Wormer. En op de A8 naar Amsterdam 6 kilometer tussen Krommenie en Knopend Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 4. En op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt meer 5 kilometer. En vanuit Geuzenveld richting knooppunt meer staat 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij Sloten. A15 richting Europort 3 kilometer voor knooppunt op het Vaanplein. A20 richting Gouda, 4 kilometer bij Moordrecht. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond, 3. En verderop 3 kilometer bij Klopert Everdingen. A28 in de richting Utrecht, 7 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam, tussen Volendam en Broek in Waterland, 5 kilometer.